Femke met het NOS Journaal. De ChristenUnie dreigt de begrotingsonderhandelingen van het kabinet te boycotten. Partijleider Slop wil eerst een toezegging van minister Kamp... dat de gaswinning in Groningen niet weer wordt opgeschroefd. Slop vindt het onacceptabel dat eh, Kamp suggereert dat na de zomer de gaskraan weer verder opengedraaid zal worden. De partij vindt dat de veiligheid en niet de inkomsten voorop moeten staan. Het team dat het strafrechtelijk onderzoek doet naar de ramp met vlucht MH17 heeft problemen met inlichtingendienst AIVD. Politie en justitie hebben een goed beeld van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de vliegramp. Maar betrokkenen binnen politie en het OM zeggen tegen de NOS dat de AIVD informatie achterhoudt. De geheime dienst frustreert het onderzoek in de ogen van een deel van het OM en politie continu door zich te beroepen op wetgeving en regels. Zorgverzekeraars mogen de komst van meerdere centra voor protonentherapie niet tegenhouden. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. De verzekeraars vinden één centrum voor de nieuwe kankertherapie in Nederland wel genoeg. De ACM vindt dat de bouw van maar één centrum de keuzemogelijkheden voor kankerpatiënten beperkt... en is bang dat er daardoor wachtlijsten ontstaan. De problemen rond de betaling van het persoonsgebonden budget zijn nog niet voorbij. De uitbetalingen zijn wel op gang gekomen, maar ook veel betalingen zijn nog niet gelukt. Sinds de afhandeling van de PGB-declaraties begin dit jaar werd overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank zijn er problemen. Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag overlegd met belangenverenigingen en hij heeft onder meer besloten dat er een onafhankelijke ketenregisseur komt die het hele proces in gaten houdt. Het weer, de zon schijnt geregeld, de buien nemen af en vannacht koelt het af naar 4 tot 0 graden. Lokaal kan het glad zijn, morgen zijn er opnieuw buien maar ook zon en dan wordt het ongeveer 8 graden. Vanaf donderdag droog en schijnt de zon ook geregeld. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Door een aantal ongelukken is het een vrij drukke avondspits met in totaal 215 kilometer. Een paar langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam tussen Gooimeer en Knopend Diebe 7 kilometer. En op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopend Deil 10. A9 richting Alkmaar tussen Oudekerk en de Amstel en Knopend Raasdorp 12 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Knopend de Nieuwe Meer 5. A12 Den Haag in de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 5 kilometer door een ongeluk. En er is één ook dicht. En richting Den Haag staat ook 7 kilometer bij Zevenhuizen. Op de A15 in de richting Europort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenissen 5. A27 Utrecht richting Almere.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 Ooh, hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute, and I said, baby, baby, baby. Is there some karmic G love thing happening here, baby, or what?